7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Turntrainer Vincent Wevers heeft gereageerd op de beschuldigingen van intimidatie, manipulatie en fysiek geweld aan zijn adres. Hij ontkent dat hij zijn pupillen in het verleden heeft mishandeld en spreekt van een aantijging die heel hard aankomt. De beschuldigingen kwamen nadat trainer Gerrit Beltman vorig weekend toegaf dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Oud-turner Joy Goedkoop beschuldigde Wevers kort daarna van het creëren van een onveilig klimaat in de turnhal... waarop andere turners zich bij haar aansloten. Wevers zegt bereid te zijn om in gesprek te gaan met de turnsters. De rust op de stranden is teruggekeerd. Ook op de toegangswegen kunnen mensen weer doorrijden, behalve op de N57 naar Zeeland. Volgens de ANWB is het op kleine lokale wegen nog wel druk. Voor vanavond worden geen grote files verwacht, omdat de terugkeer verspreid zal zijn. De veiligheidsregio's kijken tevreden terug op een tropische dag. De stroom aan dagjesmensen was druk, maar beheersbaar. De reddingsbrigade moest 157 keer uitrukken om hulp te verlenen. En strandwachten moesten acht keer iemand uit een levensbedreigende situatie redden. De overlast door rookwolken van een grote brand bij een autosloperij in Duiven is volgens de brandweer vrijwel verdwenen. Mensen in de omgeving kunnen hun ramen en deuren weer openen. De brandweer denkt nog wel enkele uren bezig te zijn met nablussen. De brand in Duiven brak vanmorgen rond half negen uit. Honderden autovrakken gingen in vlammen op. Filmregisseur Alan Parker is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij werd bekend met grote publiekssuccessen als Evita, Fame en Midnight Express. Zijn films wonnen in totaal 6 Oscars, 10 Golden Globes en 19 BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijs. Volgens zijn familie stierf Parker na een lang ziekbed. Het weer vanavond nog laat zomerswarm. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Mogelijk valt vannacht lokaal een onweersbui. Morgenochtend valt er ook nog een enkele bui en is er meer bewolking. Smiddags wordt de hitte verdreven en is het zo'n 25 graden. In het binnenland loopt het kwik nog op naar ruim 30 graden... maar neemt de kans op onweer toe.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 En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting, tot wel 20%.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 Guess who's back, back, back, back again? Shady's back. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shot at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag inoculating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dance, bum on your lips. come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy.